je schiet hier zo raak links voorbij. Heb je geen boodschap, geen boodschap voor mij? Ben al gelukkig met die valu, bonjour. nu als ik er kon vliegen als jij. Waar Malmö var svensk fallu